Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Over de dader van de dodelijke mesaanval in Solingen gisteravond is nog weinig bekend. Een duidelijk signalement is er nog niet, zei de Duitse politie op een persconferentie. Vanochtend is wel een jongen van 15 aangehouden. Hij wordt niet verdacht van het plegen van de aanval, wel van het niet melden van geplande misdaden. De politie zoekt in het hele land naar de dader. Gisteravond stak een man om zich heen tijdens een stadsfeest in het centrum van Solingen. Er vielen drie doden en acht mensen raakten gewond. Een aantal evenementen is vandaag bij voorbaat afgelast vanwege het slechte weer dat over het land trekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Heideoptocht in Ede, die normaal tienduizenden bezoekers trekt, en een luchtballonnenfestival in Barneveld. Een zwemtocht voor het goede doel over het IJsselmeer is vanmiddag halverwege stilgelegd door de harde wind en hoge golven. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd vanwege stevige onweersbuien. De Franse justitie is een terreuronderzoek gestart na brandstichting bij een synagoge in Zuid-Frankrijk. Vanmorgen werden twee auto's in brand gestoken bij een synagoge in de buurt van Montpellier. Een agent raakte daarbij gewond. De politie is nog op zoek naar de dader. Vanwege de aanslag is de beveiliging bij alle synagoges in Frankrijk opgeschroefd. Bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland zijn 230 krijgsgevangenen vrijgekomen. Dat bevestigen beide landen. Zowel Oekraïne als Rusland heeft 115 gevangenen laten gaan. De rouw kwam tot stand na bemiddeling door de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Oekraïne zijn veel van de vrijgelaten militairen aan Oekraïnse zijde gevangen genomen in de eerste maanden van de oorlog. Het weer. Vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien over het land. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Later op de avond wordt het weer droog. Morgen veel zon, een enkele bui en bij dan een graad of 20.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 breekt een hete nacht voor ons aan. We zoelen avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je billen, gooi je halos, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal je nooit hebt gekregen. Tot de zon weer zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon weer zal schijnen, is de nacht van ons classics tot de hits van nu. Dit is weer een nieuw uur Entertainment voor u met Fred Heij. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik liet me gaan en niet mee aan de loterij. Ik heb nu een hele mooie boot, hij is van mij. Dan gaan we feesten met z'n allen. Op deze boot dan gaan we met z'n allen knallen. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Het is de allermooiste boot van allemaal. hoort eh, Het is tijd om los te laten, het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Geen nacht met jou, dat smaakt naar meer. Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hit, hit, naar beste Hollandse hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na een fikse scheldpartij dacht ik nu is het voorbij. Ik ga pleiten heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we eraan? Elke keer. En ik smeet de deur in het slot. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn. Wat zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik je zo vreselijk missen zou. al Niemand meer die van je houdt. Dat was kloten. Zonder liefde om me heen. In een kamertje alleen. Zonder jou. Ik was zo door jou verwend hey, dit was ik niet gewend. Nou, daar zit ik dan. Met mijn hele grote mond. Ik heb zo'n spijt van wat ik deed. Hier die janken op de grond. Ik kan niet zonder jou. jou aangedaan. Aangedaan. U luistert naar Entertainment for You. Die eens zo mooie tijden amigo la brisa, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu... Hier jongen, in je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me lady je t'ai is Jet Hay. Unchain my heart, baby. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. on the floor. Some fella tells me that you're not at home. Unchained. Then you don't care a bag of beans for me. Unchain my heart of please. Set me free. Drie op een rij van Fred Heij. drie op een rij van Fred Heij. luistert naar Entertainment for You. Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee te dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer. jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me danst en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom Wat ik fout heb gedaan Zet je hart voor me open laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten, te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw lach. Ik voel nu een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou open mag. Is er een ander die thuis op je wachten? Of was deze nacht dan niets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten, maar dat vertel ik nog wel. hier weer eens tegenkom Als jij weer met me dans en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij slokje op. Oh, waren t-shirtjes, alles plakt smaak naar droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen zijn die ewigen boten der Liebe. Aber leider, is toch niet zo vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Oh, Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl terug, sloten ons daar tot een liefdespaar. Ik zal die avond nooit vergeten. Eén keek. Misschien houdt zij ook van mij. Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis. De nacht is dan zo voorbij. De wereld draait rond, ik ga door de grond. Als zij zegt ik vind je lief. Mag ik je misschien heel gauw weer eens zien? Want jij bent mijn harte diep liefde en Entertainment for You. Ja, gezellig Fred. tea. dat is ook houden van. De sleutel hoef jij mij nog niet terug te geven. Heb je morgen spijt, weet dat jij komen kan. Als je mij verlaat, stop mijn trouw. Entertainment for You. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en is al laat. Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die kille eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen Zonder liefde om me heen Maar dat is verleden tijd ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen. Wachten tot je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Vandaag is weer een nieuwe start. Ik heb genoeg verdriet gehad ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug. Ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond. En zie wel wat er weer van komt. Ik was de weg heel even kwijt. Dat was jammer van de tijd. Maar dat zal voortaan anders zijn. Ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen Wat een tot je terug zal komen Want daar heb je sprookjes voor Ik zal geen traan meer om jou laten Want morgen is er weer een dag Ik moet weer verder met mijn leven Dit geluk was maar voor even Dat ik dat niet eerder zag ik zal geen traan meer om jou laten.